Volgens Limburgse media zijn er bij de inval in het huis van Van Rij in oktober 2012 een flink aantal kopieën gevonden van blanco volmachtformulieren. Daarmee kunnen kiezers iemand anders een stem laten uitbrengen. De regionale omroep L1 meldt dat Van Rij ervan wordt verdacht dat hij samen met andere VVD'ers in Roermond stemmen heeft geronseld. Dat zou bij verschillende verkiezingen zijn gebeurd. De betrokkenen willen niet reageren op de berichten in de Limburgse media. Dit jaar begint een proef met tweetalig onderwijs op de basisschool. Na de zomervakantie gaan twaalf basisscholen hun lessen ook in het Engels geven. Staatssecretaris Dekker denkt dat Nederland door tweetalig onderwijs... uiteindelijk beter kan concurreren met andere kenniseconomieën. Hij maakt vandaag bekend welke scholen aan de proef mogen meedoen. Op veel basisscholen wordt al Engelse les gegeven, maar op de twaalf scholen die meedoen aan de proef krijgen de leerlingen ook vakken als aardrijkskunde en biologie in het Engels. Pensioenfonds PGGM stopt met beleggingen in vijf Israëlische banken... omdat die de bouw van Joodse nederzettingen financieren. PGGM trekt zijn investeringen terug op basis van een oordeel van de Verenigde Naties. Die noemt de nederzettingen illegaal. Het pensioenfonds heeft gesprekken gevoerd met de banken... maar die willen hun beleid niet aanpassen. Zo'n 150 Amsterdammers zijn eind vorig jaar slachtoffer geworden van identiteitsfraude door een veiligheidslek bij DigiD. De criminelen konden onder meer bankrekeningnummers wijzigen, zodat uitkeringen en toeslagen naar hen werden overgemaakt. Het is nog onduidelijk om hoeveel geld het in totaal gaat. Het weer, nog wat motregen, maar vanuit het westen steeds meer zon. Het wordt 10 tot 12 graden. Vanaf vrijdag wordt het minder zacht. Dit was het NO. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staat bij elkaar nog 80 kilometer. In de Randstad staan er files op de A4, hoofdlied richting Vlaardingen. Tussen de knopen de Benelux en Ketelplein 6 kilometer. Heeft te maken met de lange file op de A20. A9 ook maar richting Diemen. Bij knooppunt Holendrecht 8 kilometer. Na een ongeluk is daar de linker reishok dicht. Op de A15 Rotterdam richting Europort voor het knooppunt Benelux 5 kilometer. Heeft ook te maken met de A20 hoek van Holland richting Gouda. Daar staat tussen Maasluis en knooppunt Kleinpolderplein 11 kilometer. Bij het Kleinpolderplein is maar één rijstrook open. Op de A16 Rotterdam richting Breda bij Rotterdam Feyenoord 4 kilometer... staat een kapotte auto op de rechte rijstrook. Op de A20 Gouden richting Hoek van Holland bij Spaanse polder 6 kilometer.